Palgemoed met het NOS Journaal. Californië heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege het coronavirus. Met de maatregel kan de Amerikaanse staat meer middelen vrijmaken om het virus te bestrijden. Er zijn tot nu toe 53 besmettingen geteld. Eén patiënt is overleden, een oudere man die al een zwakke gezondheid had. Hij is de eerste Amerikaanse coronadode buiten de staat Washington, waar 10 doden vielen. China heeft gisteren 139 nieuwe besmettingen geteld, iets meer dan een dag eerder. Inmiddels zijn er ruim 80.000 patiënten, van wie er zo'n 3.000 zijn overleden. De Europese Unie gaat met alle mogelijke middelen proberen om migranten buiten Griekenland te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken noemen de situatie onacceptabel en roepen Turkije op om te stoppen met het sturen van vluchtelingen naar de grens. Gisteren werd bekend dat Nederland manschappen en een marineschip naar Griekenland stuurt... vanwege de migrantencrisis aan de Turks-Griekse grens. Bewoners van een paar huizen in Gent moesten gisteravond schuim uit hun toiletten en wastafel scheppen. Door een lek bij een nabijgelegen zeepverwerkingsbedrijf in de Belgische plaats kwamen er honderden liters schuim in het riool terecht, meldt de Vlaamse omroep VRT. De brandweer heeft een anti-schuimmiddel in het riool gegooid. Ook heeft het zeepbedrijf de riolering leeggezogen. Er zou geen sprake zijn van gevaar voor de gezondheid door het schuim. Sommige bewoners hebben wel wat schade in huis... die het chemische bedrijf belooft te vergoeden. Ondanks de uitschakeling in de halve finale van de KNVB-beker... voelt Ajax-trainer Ten Hag zich nog altijd gesteund binnen de club. De Amsterdammers beleefden in Utrecht hun zoveelste verlies. De Utrechters wonnen thuis met 2-0. Ze spelen de bekerfinale tegen de winnaar van de wedstrijd Feyenoord-NAC komende avond. Het weer af en toe regen vannacht, bij minima rond 3 graden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Vrijdag wisselend bewolkt, enkele buien en opnieuw zo'n 7 graden. Dit was het NWS Journaal.